Er is ook een aantal mensen gewond geraakt, van wie er vier slecht aan toe zijn. Politieagenten doodgeschoten, waarschijnlijk de bewakers. De schutters riepen dat ze de profeet kwamen wreken... en hadden het over spotprenten die de islam beledigen. Koning Willem-Alexander is diep geschokt door de aanslag. Hij heeft president Hollande zijn medeleven en condoleances overgebracht... en ook zijn persoonlijke betrokkenheid en de steun van het Nederlandse volk. De koning laat weten dat die steun ook het verdedigen geldt... van de democratische waarden die aan de basis van onze samenlevingen staan. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding volgt de situatie na de aanslag in Parijs nauwlettend. Het dreigingsbeeld in Nederland is substantieel. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel wordt geacht en dat niveau verandert niet. De coördinator benadrukt dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag in Nederland. De nabestaanden van een doodgeschoten overvaller stappen naar het gerechtshof in Den Bosch. De juweliersvrouw die bij de overval de twee overvallers doodschoot, wordt niet vervolgd. Volgens het OM was het noodweer. De advocaat van de nabestaanden vindt dat er een zitting moet komen. Ze vindt dat de nabestaanden het recht hebben alle voors en tegens te horen. De eurozone heeft voor het eerst in vijf jaar te maken met deflatie. De prijzen in de eurolanden zijn de afgelopen maand met 0,2% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vooral komt dat door de dalende energieprijzen. Deflatie wordt beschouwd als een symptoom van een kwakkelende economie. Het weer, vanavond en vannacht regen. Morgen zijn er ook perioden met regen of motregen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor knooppunt Diemen 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A9 Amstelveen richting Diemen. Voor knooppunt Diemen 4. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Papendrecht 3. De A15 Rotterdam richting Europoort. Voor knooppunt Benelux 6 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid vanaf de afrit Charloes. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 5 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam Rotterdam Centrum 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda van knopen de Bresseplein 5. A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. En op de A15 Europoort richting Rotterdam voor Spijkenisse 4 kilometer.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 De daders van de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs zijn nog niet gepakt. Bij de aanslag waren drie daders betrokken. Een van de slachtoffers is de hoofdredacteur van het blad. Er vielen nog negen doden onder de journalisten. Onder hen drie van de cartoonisten van het satirische blad. Er is ook een aantal mensen gewond geraakt, van wie er vier slecht aan toe zijn. Op straat hadden de schutters eerst twee politieagenten doodgeschoten. Waarschijnlijk